Twee uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het eerste konvooi met wrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Rond half elf afgelopen avond reden de vier vrachtwagens vanuit Polen de grens over. Ze gaan richting Geelse Rijen, waar zal worden geprobeerd het vliegtuig deels te reconstrueren. Het konvooi vertrok woensdag vanuit Kharkov in Oost-Oekraïne. Wanneer het aankomt is niet bekend. Nabestaanden mogen aanwezig zijn op de vliegbasis als de vrachtwagens aankomen. In Marokko is de minister van Staat omgekomen bij een treinongeluk. Minister Baha werd geschept op het spoor tussen Rabat en Casablanca. Volgens de regering wordt onderzocht of hij in zijn auto zat of dat hij over het spoor liep. Baha was sinds 2012 minister van Staat en had veel invloed. Hij werd gezien als de rechterhand van de premier van Marokko. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes wordt ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Ze gaat zich de komende anderhalf jaar inspannen om vernieuwende startende ondernemers naar Nederland te halen. Haar benoeming wordt vandaag door minister Kamp bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat Kroes Nederland op de kaart zet als de Europese vestigingsplaats voor start-ups. Vanwege haar ervaring en uitstraling ziet minister Kamp in haar de ideale persoon voor de nieuwe functie. In de dierentuin van Barcelona is een man in het leeuwenverblijf gesprongen. De dieren vielen hem meteen aan en hij raakte zwaar gewond. De Spanjaard kon door medewerkers van de dierentuin worden bevrijd... toen de brandweer water naar de leeuwen spoot. Waarom de Spanjaard over de omheining klom is niet duidelijk. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy derde geworden. Ze wonnen de troostfinale met 2-1 van Nieuw-Zeeland. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Xan de Waard en Liedewijn Welten. De Champions Trophy werd gewonnen door gastland Argentinië. Dat won met 3-1 van Australië. Het weer, vooral in het noorden enkele buien.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 hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my that money. Break it down. Girls hit hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh sit your hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.